Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Amerikaanse functionarissen hebben tegen de New York Times en persbureau Reuters bevestigd... dat Iran een Amerikaans gevechtstoestel heeft neergehaald. Volgens de anonieme bronnen is een zoek- en reddingsoperatie opgezet... maar is het lot van de bemanning nog onzeker. Een Iraans persbureau zei in eerste instantie dat de kans eh, dat de piloot nog in leven is klein was. Maar andere Iraanse media zeggen dat de piloot zijn schietstoel gebruikte. Op de staatstelevisie is gezegd dat degene die de piloot aflevert bij de Iraanse garde een beloning krijgt. Huizenkopers moeten eerder informatie krijgen over de fundering van de woning die ze kopen. Dat vindt Vereniging Eigen Huis. Sinds deze maand zit die informatie standaard in het koopcontract... maar dat zien kopers vaak pas als alles definitief is. Dat is volgens de Belangenvereniging te laat. Eigen Huis wil dat verkopers de informatie over de fundering eerder delen... zodat kopers weten waar ze aan toe zijn... Problemen aan de fundering zijn soms te zien door scheuren, ongelijke vloeren of verzakkingen. Dit jaar zijn er al bijna 80 medewerkers van naschoolse opvang in Parijs geschorst. 31 van hen worden verdacht van seksueel geweld, meldt de burgemeester van de Franse hoofdstad. In januari onthulde een tv-programma met verborgen camera's... hoe medewerkers van de opvang hard naar kinderen schreeuwen. En ook zouden kinderen zich hebben moeten uitkleden. Misbruik op scholen is al langer een probleem in Frankrijk. Wielrenster Marianne Vos doet zondag niet mee aan de Ronde van Vlaanderen, heeft haar ploeg bekendgemaakt. De reden is het overlijden van haar vader afgelopen week. Het was al langer bekend dat het niet goed ging met zijn gezondheid. Om die reden stelde Vos de start van haar seizoen ook uit en ook sloeg ze het crossseizoen over. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt, met soms regen of motregen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Later in de nacht wordt het in het noorden en westen droog. Morgen is het dan bewolkt en schijnt de zon bij 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Er werden drones en raketten afgevuurd op onder meer Kiev. President Zelensky spreekt van een paasescalatie. escalatie Bijna 80 medewerkers van naschoolse opvang in Parijs zijn geschorst in verband met grensoverschrijdend gedrag. Ongeveer een derde van hen wordt verdacht van seksueel geweld.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 Close your eyes just to get two. the ecstasy, the music running through the muscle, the brains I'm giving you. Yeah, uh, check out the sound. Come on, uh, check out the bass. Now put your hands up high. Bring this back with a lot of devotion.